Begin vorig jaar werd het Energiefonds voor het eerst geopend. Toen kregen ruim 50.000 huishoudens compensatie. Nu zijn er minder strenge regels, waardoor waarschijnlijk meer mensen geholpen kunnen worden. Wel met een max. Het fonds heeft in totaal 60 miljoen euro in kas. Het terugsturen van Marokkaanse asielzoekers die hier niet mogen blijven gaat een stuk sneller. Tot vorig jaar lukte dat precies nul keer, maar afgelopen jaar stond de teller na 11 maanden al op 250 komt door afspraken die zijn gemaakt met de Marokkaanse overheid, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Nederland heeft ook wel een prijs voor betaald, kun je zeggen. Want daarin is ook afgesproken dat eh, Den Haag zich niet meer bemoeit met interne aangelegenheden in Marokko. En dan heb je bijvoorbeeld over mensenrechten schendingen in dat land. Daar zegt Nederland dan niks over. En ja, in ruil daarvoor eh, zijn er nu wel afspraken over het eh, terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het is de bedoeling dat dit jaar nog eens 700 mensen worden teruggestuurd naar Marokko. Steeds meer werkenden willen een steentje bijdragen aan een betere wereld. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam ontdekt. Ze lieten deelnemers kiezen uit verschillende werkplekken. En die banen verschilden onder andere in de duurzaamheid van de organisatie waarvoor we zouden gaan werken. Maar die banen konden ook verschillen in het loon wat ze zouden gaan verdienen. En nou blijkt dat mensen werken voor een duurzame organisatie ongeveer even belangrijk vinden als dat ze niet 20% in loon achteruit gaan. Er zijn wel verschillen. Zo zagen de onderzoekers dat vrouwen het minder erg vinden dan mannen om geld in te leven En kiezen 50-plussers eerder dan jongeren voor een duurzaam bedrijf. Het weer. In Limburg valt nog een bui, maar ook daar droogt het straks op. De zon die schijnt af en toe vanmiddag bij zo'n 11 graden. Morgen eerst zonnig, daarna regen en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Mensen konden zich melden tot eind december. Mensen met een laag inkomen en hoge stookkosten kunnen vanaf vandaag weer terecht bij een tijdelijk noodfonds. Daarmee krijgen ze een half jaar lang een deel van de energierekening vergoed. De renovatie van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam wordt vier jaar uitgesteld. Het is Rijkswaterstaat niet gelukt om het project aan te besteden en daarom komt er een nieuwe poging. Het weer. In het zuidoosten is nog een bui. Verder droog met steeds meer zon. De wind neemt in kracht af en het is 8 tot 11 graden.